Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Duitse minister Seehofer van Binnenlandse Zaken heeft zijn vakantie afgebroken... vanwege het incident op het Centraal Station van Frankfurt... waarbij een man een moeder en haar kind voor de trein duwde. De jongen van acht kwam om het leven. Zijn moeder kon op tijd wegkomen. Daarna probeerde dezelfde man ook nog iemand anders voor de trein te duwen. Seehofer spreekt van een gruwelijke daad. De 40-jarige Eritrese verdachte is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Taxidienst Uber heeft sinds vandaag in Nederland een knop in de app om discriminatie te melden. Aanleiding is de weigering door een Uber-chauffeur om in Amsterdam een drag queen mee te nemen, ruim twee weken geleden. De melding kan zowel door chauffeurs als klanten worden gedaan. En Uber kan dan bijvoorbeeld een waarschuwing geven of iemand de toegang tot de app ontzeggen. Medewerkers van Apple luisteren mee met persoonlijke gesprekken van gebruikers. Dat gebeurt bij zogeheten analyses om de virtuele assistent Siri te verbeteren. Dat heeft een anonieme medewerker van de computergigant gezegd tegen The Guardian. De medewerkers hoorden volgens de klokkenluider onder andere gesprekken tussen patiënt en dokter, seksgeluiden en drugsdeals. Siri wordt vaak per ongeluk geactiveerd. Eerder werd bekend dat ook de virtuele assistenten van Google en Amazon meeluisteren naar Nederlandse gesprekken. De bestuurder van de speedboot die vorige week betrokken was... bij een dodelijk ongeluk bij Landen, had te veel gedronken. De 33-jarige bestuurder uit Koudekerken zit niet meer vast... maar blijft wel verdachte. Bij het ongeluk voer hij met zijn speedboot over een rubberbootje. Een meisje van 15 uit Limburg kwam daarbij om het leven. Het weer droog met afwisselend zon en wolken. Vanavond en vannacht helder, plaatselijk mist en minima rond een graad of 13. Morgen eerst zonnig en 25 tot 29 graden. Later stapelwolken en kans op een bui. En vanaf woensdag van tijd tot tijd zon, kans op een bui bij 20 tot 25 graden.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 meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. It feels like a party. It feels like a damn good time to me. She got the best to me. Natuurlijk de beste hits van toen. I'm swimming into the water. Would you help me one more time? I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. the new boom, boom. Oh, dat is nog eens lekker beginnen. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. En die openden we met Blake Shelton en Trace Atkins en de heel Billy Bone. We zijn weer twee uur bij je. We hebben het programma weer volgestopt met lekkere country muziek. Afgewisseld met wat bluegrass en Americana. Je kunt natuurlijk in dit eerste uur weer verwachten de twee nummers van het Spotlight album. Dat is deze keer een country zangeres uit Nederland. In het tweede uur ook weer twee nummers daarvan. En uiteraard hebben we dan ook de spiegelplaat. We gaan nu wat bluegrass polka's draaien voor je. Dit is Claire Lynch met Falling In Love. This must be love. What else could it be? This must be love. Thank God above it's happened to me. Just when I thought there was no one under heaven above, out of the blue I meet someone like you and I'm falling in love. This must be love. What can I say? swallow toch altijd lekkere muziek hoor, die bluegrass. Ik heb het al vaker gezegd in de shows. Ik probeer toch altijd wel weer heel ver terug te gaan in de tijd... om lekkere gouden oude country voor jullie eh, uit te zoeken. Ik ben deze keer naar 1951 gedaan... en we gaan straks nog zelfs nog verder terug naar 1950. Maar nu blijven we even in 1951. En dat doen we met Hank Williams en Hey Good Looking. Found us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree. So if you wanna have nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Yeah, I took my time kissing you goodnight. Waited till you gave me a sign that come here in your eyes. Yeah, I took it slow, but I didn't let you know that I knew in the back of my mind we were gonna cross that line. We'd be taking off. heten Shannon Haley en Ryan Michaels. Zijn man en vrouw en gaan als country duo door het leven als Haley en Michaels. Dit was Taking Off, een single van hun van vorig jaar. Ik kwam ze toevallig tegen en ik vond het een heel lekker nummer. En ik las trouwens ook al dat Rolling Stone dit nummer tot 10 van de best country songs te heer op dit moment heeft betiteld. Dus eh, dat belooft heel wat. Hou het in de gaten dus, Haley en Michaels.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 No one can make me feel so good Just when I, I start to think they're right, the love has died. There you go, making my heart beat again, heart beat again, heart beat again. There you go, making me feel like a kid. Won't you do it and do it one time? There you go, pulling me right back in, right back in, right back in, and I know I'm never letting this go. I'm stuck on you stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue.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 Maar dit was Marley Rose met haar single Bye Bye. Wie kent de formatie Aerosmith niet? Als je niet van uh, hardrockmuziek houdt, ken die waarschijnlijk niet. Maar voor degenen die het wel kennen, die kennen natuurlijk de zanger van deze formatie, Steven Tyler. En die heeft op een gegeven moment bedacht, kom, ik vind countrymuziek ook wel leuk. En die is daar mee aan de gang gegaan. Je gaat luisteren naar Love Is Your Name en daarna Bluegrass van Carolina Blue. to luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. I never cared for things love do on food. I said I wouldn't let it tie me down, but just one look at her, oh, how my heart did yearn for the little girl with hair of sandy brown. Just one short month that we had been together, when I thought I would surely make her mine. the night I followed close behind him. a coward in the darkness. And I pursued with everything I had. When he got caught in the brush, I emptied out my gun. And I left him there to face death's bitter judgment. I buried my Mary on the hillside. tears swelled in my eyes that cold, dreadful night. I knew that I would never love again. Can't you hear them whippoorwills a-crying? Just to listen to their sad mournful sound. sleeping out there in the cold, cold ground. Nashville Country Classic. Each time I can satisfy this longing in me. I'll never be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes. How can I be free when I still remember how you could thrill me with a sigh? just like a chain bound to my heart. Your love remains when we're apart. Each kiss I gave to you made me a slave to you to you. And so I'll never be free. I'll never be free. Dat waren Tennessee, Ernie Ford en K-Star uit 1950 met I'll Never Be Free. In België maken ze ook hele leuke countrymuziek. En daarvan heb ik voor je de Black Hills Country Band met Hold On Tight to Country Music. we like to listen to them good old boys. Just hear them play. You and I, we like to sing those sweet and lovely tunes in our own way. hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love, that's country music. And we will always be there to sing and play. is crying on the road again. You're my best friend. Sun to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love, that's country music. And we will always be there to sing and play. Let's hold on tight to country music. Don't let that feeling slip away. We share one love. country music, and we will always be there to sing and play. Heb ik te veel gezegd? Leuke, gezellige country muziek uit België. Wie ook hele lekkere muziek maakt is Luke Combs en dit is zijn nieuwste single Beautiful Crazy. You are listening to Nashville Country Radio. Her day starts with a coffee. Dance where the wine takes forever and getting ready. So she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her eyes, well, it kinda scares me the way that she drives me wild. And she drives me wild. says her mind says let's stay on the couch and watch TV. And she falls asleep. werd ik geattendeerd op een eh, country album dat uitgebracht is door een Nederlandse zangeres. Ze heet Maartje Waanders, maar gaat als artieste als Maartje door het leven. Het album heet Take This Ride. Zij heeft bijna alle nummers op dit album zelf geschreven en haar vriend Dennis Wenink heeft de creatieve ideeën aangedragen. Ze omschrijft haar stijl van muziek een beetje als pop country Americana. Ik zou zeggen, ga er naar luisteren en oordeel zelf.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 Ja, dat klopt. Maar in 1965 maakte Skeeter Davis haar eigen country versie daarvan. Blueberry Hill dus. Het is weer tijd geworden voor Americana. Dat gaan we doen met Steve Earle en Lucinda Williams met You're Still Standing There. En daarna ga je luisteren naar de damesformatie Farewell Angelina.